ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Golden Earring-gitarist en medeoprichter George Kooijmans is overleden. Begin 2021 werd duidelijk dat hij aan de dodelijke spierziekte ALS leed. De oudste Nederlandse rockband stopte per direct met optreden. En door heel het land werd Radar Love tegelijk gedraaid als eerbetoon. Zo'n beetje alle radiozenders deden mee, maar ook straatmuzikanten. Mensen die een speaker buiten zetten en Karel MUZIEK George Kooijmans was 77 jaar. Zijn familie laat weten dat de uitvaart in besloten kring zal plaatsvinden. Het is ontzettend druk bij spoedklinieken voor huisdieren. Dierenartsen kunnen het allemaal nog maar nauwelijks aan. We zien eigenlijk elke zomer dat het drukker is in de spoedklinieken. Maar deze piek die we dit jaar zien is echt eh, ongekend. We hebben wel een signaal gekregen van een van de grote spoedklinieken... dat bij hun het aantal patiënten al met 33% is toegenomen vergeleken met vorig jaar. Hoe dat komt weten dierenartsen niet. Huisdiereigenaren moeten soms even naar een andere stad... of heel lang wachten op een behandeling van hun hond, kat of cavia. En hooghout verdwijnt uit Groningen. Het bedrijf maakt er al 137 jaar sterke drank. En op de Grote Markt in Groningen staat de naam Hooghout levensgroot op het pand van studentenvereniging Vindicat. Ja, Hooghout werd drie jaar geleden overgenomen en de productie verhuist nu naar België. Dat zorgt voor gemengde reacties bij mensen in Groningen. Ja, ik vind het een beetje een oude lullendrankje, maar eh, <laughs> ja, nee. Ik denk niet dat de jeugd er tegenwoordig nog drinkt. Ik denk dat ik een van de weinige jongeren ben die het nog drinkt. Wat drinken jouw uh, soortgenoten? Die gaan dan al gauw richting een Bacardi of gewoon eh, houden het bij een simpel biertje of wijntje. Dat, eh, de, of eh, Malibu, Safari, een beetje die hoeken op. Met name als ik op werk of zo, als er weer wat nieuws is, dan, want ik werk bij Van der Valk Westerbroek. Dan wil ik nog wel eens een keer hier een eventje doen, dat is toch lekker. Een beetje meegekregen van opa.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 Voor Hilversum een kwartier vertraging. Er ligt water op de weg, één rijstrook is daar dicht. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag voor knooppunt Burgerveen 10 minuten oponthoud. A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Rotterpolderplein en Akersloot een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech.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 Golden Earring bandlist George Kooijmans is overleden. Bij Kooijmans werd in 2021 de spierziekte ALS vastgesteld. Daarop stopte de band met optreden om in januari dit jaar nog vier afscheidsconcerten te geven, zonder Kooijmans. Kooijmans overleed thuis, hij was 77. Een man van 19 uit Den Haag heeft bekend dat hij in april zijn moeder heeft gewurgd... en daarna hun flat in brand hebben gestoken. Dat is gebleken op de eerste zitting in de rechtszaak tegen hem. Voor de Hagenaar is een psychiatrisch onderzoek aangevraagd bij het Pieter Baan Centrum. En het NOC-NSF stopt na de Olympische Winterspelen volgend jaar... met het uitkeren van bonussen aan medaillewinnaars. De sportkoepel geeft het geld liever uit aan talentontwikkeling en begeleiding. Het weer, vooral in het zuiden nog geregeld buien. Vanavond is het bijna overal droog, maar morgen opnieuw wisselvallig bij een graad of 23.